Lot Lewin met het NOS Journaal. De informatie op de verpakkingen van geïmporteerd voedsel uit Amerika voldoet niet aan de Europese regels. Actiegroep Foodwatch analyseerde ruim 80 producten en zegt dat geen enkel product aan de wet voldoet als het gaat om het vermelden van de ingrediënten, de allergenen of de houdbaarheidsdatum. Daarnaast zaten in vier producten ingrediënten die in de EU verboden zijn. Het gaat dan om chemisch gebleekte bloem en meel en dat zat in onder meer taartmix en snoep. Het invoeren in 2012 van een eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg heeft de gewenste kostenbesparing opgeleverd. Er is 70 miljoen euro bespaard op de zorgkosten. Dat blijkt uit onderzoek. Maar dat werd grotendeels niet gedaan doordat het aantal gedwongen opnames van mensen met een zware stoornis verdubbelde. Dat kostte bijna 60 miljoen euro extra. Na een jaar is de eigen bijdrage weer afgeschaft. Iraakse militairen geven toe dat ze ongewapende IS-strijders hebben gedood. Vier Iraakse officieren zeggen anoniem tegen persbureau AP dat ongewapende strijders worden geëxecuteerd. Ze weten dat ze hiermee het internationale recht schenden. Amnesty International zegt al langer dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar oorlogsmisdaden in Mosul. Een man uit Geldrop is op heterdaad betrapt door de politie... toen hij ecstasypillen aan het maken was in zijn schuur in de achtertuin. De politie hield het adres al langer in de gaten. De man, zijn vrouw en zijn zoon zijn aangehouden. In de schuur lagen rond de 18.000 ecstasypillen en 20 kilo MDMA. Dat is een grondstof voor de drugs. Oud-sportjournalist Beb van Hout is overleden. Hij werd vooral bekend als tennisverslaggever. Hij werkte bijna drie decennia voor radioprogramma Langs de Lijn... waar hij verslag deed van alle belangrijke tennistoernooien. Van Hout is 77 jaar geworden. Het weer dan nog. Vanavond trekken opnieuw stevige onweersbuien het land over. Pas na middernacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en valt er nog een enkele bui.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 Nah. Don't give up. I won't give up. Don't give up. Sing. Trying to talk to you, darling. Trying to walk with you, darling. Do you hear me? And no, no, no, no, nobody can stop it. The love you got for me.